Pauline, Pauline, als jij een wist ik van jou, Pauline, Pauline, van jou, van jou zo heel de hou, Paulien, voor mij is er maar één, Pauline, Paulien, en dat ben jij alleen. Ik kan niet slapen dat mag je heus wel weten. Mijn hart dat is van slag, ik zal jou nooit vergeten. Pauline, Pauline. als jij een zwist, waar ik van jou het zeker, wij horen bij elkaar.